Voor de commissie De Wit zei hij dat hij in 2007 uitdrukkelijk heeft overgebracht aan de Nederlandse Bank en aan het ministerie van Financiën. Volgens hem had de Nederlandse Bank in een vroeg stadium informeel kunnen laten doorschemeren dat er geen verklaring van geen bezwaar zou komen. De Europese Unie gaat onder voorwaarden akkoord met het plan van de Griekse regering om het enorme begrotingstekort terug te dringen. Volgens eurocommissaris Almunia zijn de doelstellingen niet gemakkelijk, maar wel haalbaar. Wel zijn er volgens Almunia uiteindelijk meer maatregelen nodig dan premier Papandreou heeft voorgesteld. Verder gaat Brussel controleren of Griekenland zijn financiële beloftes wel nakomt. Het land heeft een begrotingstekort van bijna 13 procent... terwijl dat van de EU hooguit 3, eh, procent mag zijn om de koers van de euro stabiel te houden. De Nederlandse overheid discrimineert Iraanse studenten door hun bij verschillende studies te weren. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. Begin 2008 werd bekend dat universiteiten in Iraanse studenten om veiligheidsredenen niet toelieten tot sommige masteropleidingen natuur, schei- en materiaalkunde. De overheid is bang dat de studenten in contact komen met gevoelige nucleaire informatie. De maatregel was een gevolg van een VN-resolutie die landen oproept te voorkomen dat Iran de hand legt op nucleaire kennis. Een vrouw in Born is twee nachten lang uit haar slaap gehouden... door de dvd-speler van de buren. Aanbellen had geen zin, want de buren waren op vakantie. Omdat de vrouw er niet meer tegen kon, schakelde ze de politie in. Een slotenmaker werd gebeld om de voordeur te openen... waarna agenten naar binnen konden. In de woonkamer bleek het geluid inderdaad van de dvd-speler te komen. Die stond ingeschakeld op de replay-functie... waardoor continu een film van de Teletubbies opstond... Het weer, nog een enkele winterse bui, verder flink wat zon, minder wind en het wordt een graad of drie.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 Where do we go when love's gone? What weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan Marie.